Gert Kluk met het NOS-journaal. België heeft een minderheidsregering. De koning heeft het ontslag van de ministers van de Vlaams-nationalistische NVA aanvaard. Gisteren kwam het tot een breuk in de coalitie... in een conflict over het VN-migratiepact van Marrakesh. Een meerderheid van het Belgische parlement heeft hem ingestemd... maar de NVA wil het akkoord niet voor zijn rekening nemen. Premier Michel is met zijn minderheidsregering nu aangewezen op steun van de oppositie. In mei zijn er in België federale verkiezingen... en zoals het er nu naar uitziet wordt migratie een van de hoofdpunten van de verkiezingsstrijd. Boven de Oostvaardersplassen en naastgelegen natuurgebieden geldt vanaf morgen een ongebruikelijk vliegverbod. De hele week mag er tot een hoogte van zo'n 500 meter niet worden gevlogen. Defensie wil niet zeggen of het verbod te maken heeft met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Afgelopen week kreeg Staatsbosbeheer van de rechter groen licht om 1800 herten af te schieten om zo de populatie op peil te houden. Volgens Omroep Fries Flevoland is het vliegverbod bedoeld om kleine vliegtuigjes, helikopters en drones te weren. Bij het Zuiderstrand in Den Haag is vanmorgen het lichaam gevonden van een vermiste kitesurfer. De man was gistermiddag met zijn dochter de zee op gegaan. Zij ging eerder naar huis en sloeg alarm toen haar vader niet meer terugkwam. Vanochtend is het lichaam van de man tussen de golfbrekers bij het Zuiderstrand aangetroffen en weggehaald. Volgens een woordvoerder van de Britse premier May... wordt de stemming over het Brexit-akkoord van dinsdag niet uitgesteld. De Sunday Times had het uitstel gemeld. May zou in Brussel willen praten over aanpassing van het akkoord... zodat ze alsnog een meerderheid in het Lagerhuis achter zich krijgt.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 You stick out of the crowd, baby, it's a no brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise.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 Make everybody else invisible. Breaking all the rules. Uh-huh. So above the law. I'll be your excuse. Damn right. Uh, and you go wrong ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Some days things just take way too much of my energy I look up and the whole room spins overcomplicate.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 And I swear, the next time that I hold you, I won't let you go nowhere. You'll never be alone. I'll never let you go. You lead, I follow, no sleep. That's what you said said. That's what you said.